Vorig jaar opende Faisal U het vuur op twee broers met wie hij een zakelijk conflict had. En dat rond etenstijd, toen de tent vol zat met gezinnen en jongeren. Vindt de rechter extra erg, vertelt mijn collega Noortje. Die werden dus onverwacht geconfronteerd met dat hele grove geweld. Faisal U schoot elf keer op zijn slachtoffers, op die broer. En dat, ja, dat hebben die mensen allemaal moeten zien. Er is enorme paniek ontstaan. En zegt de rechter, ja, die mensen, die omstanders... die zijn misschien voor het leven lang getraumatiseerd... zullen deze dag nooit meer vergeten... zullen nooit meer vergeten wat ze daar hebben gezien. 30 jaar cel dus. De twee broers overleden ter plekke. Volgens Faisal U was hij van tevoren niet van plan om te schieten... maar daar gelooft de rechter niks van. Zo nam Faisal U een geladen vuurwapen mee naar de McDonald's. Er is eindelijk duidelijkheid over de locatie van het erotisch centrum in Amsterdam. Als het aan burgemeester Halsema ligt... komt het centrum in de buurt van station Rai bij de Europa Boulevard in Zuid. Daar moeten honderden werkplekken voor sekswerkers komen. De burgemeester wil op die manier af van de overlast op de wallen. Er is een grote storing bij het CBR in Maastricht. En dat is flink balen voor de dik 300 mensen... die uren hebben geleerd voor hun theorie-examen. Want dat gaat vandaag niet door. Het CBR heeft geprobeerd alle kandidaten te bellen... maar toch stonden er vandaag meerdere mensen voor niks voor de deur. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden. Verder is het droog. Vannacht gaat het overal regenen. En morgen is het dan ook een kletsnatte boel bij een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral dagelijkse files in de regio Noord-Holland... die niet veel meer vertraging veroorzaken dan een kleine 10 minuten. Eén wat langere en die staat op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland... staat 4 kilometer file met een vertraging van een kwartier.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 Oh, when old Santa gets into town, he'll come down chimney down. Come down chimney down. It's the holiday season. And Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down, come down chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree.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 Het stadsbestuur van Amsterdam wil dat het nieuwe erotische centrum aan de Europa Boulevard in Zuid komt. Naar dit centrum verhuizen een deel van de sekswerkers van de Wallen... om overlast van sekstoerisme in het centrum te verminderen. En mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht... mogen gezegend worden door een priester. Dat heeft paus Franciscus besloten. En een zegen is wat anders dan een kerkelijk huwelijk, benadrukt de paus. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met wat regen... en het koelt af naar een graad of acht.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 you jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.